Er was een explosie, er waren brandstichtingen en een huis werd beschoten. Het heeft mogelijk allemaal te maken met een onderschepte partij kook... in de haven van Antwerpen. Vanwege die vondst werd waarschijnlijk ook nog een man dagenlang ontvoerd. Maar de criminelen hadden de verkeerde te pakken. De politie deed gisteravond een oproep in opsporing verzocht. Van dit conflict is dus al één man het slachtoffer geworden. Maar de daders gaan maar door. En op een levensgevaarlijke manier die we niet vaak zien. En daarom willen we dus ook heel graag hulp van mensen vragen om deze daders te stoppen. Voordat er gewonden, of misschien zelfs nog wel erger, doden vallen. De politie denkt dat de vrouw ook dreigenbrieven heeft gestuurd naar verschillende adressen. VVD'er Johan Remkes wordt waarschijnlijk de nieuwe informateur. Die moet proberen een kabinet bij elkaar te krijgen. Een minderheidskabinet waarschijnlijk. Remkes loopt al heel lang mee in de politiek. Hij was minister, staatssecretaris, waarnemend burgemeester van Den Haag. En op dit moment nog de tijdelijke gouverneur van Limburg. En medaille nummer 39 op de Paralympische Spelen is binnen. Die is goud. Rolstoeltennisser Sam Schreuder versloeg samen met Niels Vink het Australische team. Twee sets waren daarvoor nodig. 6-4 en 6-3 werd het. Een bijzondere dag voor homo- en biseksuele mannen. Vanaf vandaag kunnen ze veel makkelijker bloed doneren. Dat mocht een tijd lang nauwelijks, omdat homoseksuele mannen een grotere kans hebben op infecties die via bloed worden overgedragen, zoals HIV of hepatitis. Maar volgens de bloedbank kan het nu toch veilig. Wij hebben nu gezegd, nee, we willen toe naar meer individuele ehm, beoordeling van, eh, eh, van die risico's. Waarbij we hebben gezegd, mannen die in een monogame, duurzame relatie zitten... die kunnen veilig eh, bloed geven en zijn dus vanaf vandaag welkom. Homoseksuele mannen moeten dus nog wel zeker een jaar een vaste partner hebben. Het weer vanavond en vannacht kan het plaatselijk mistig worden. Morgen in het noorden veel bewolking, op andere plekken soms wat zon en iets warmer dan vandaag, 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam.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 Nu mag dat niet om privacyredenen. De OMT-leden willen dat het kabinet die registratie mogelijk maakt. Belangenvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden is tegen... omdat het mogelijk personeel wegjaagt uit de zorg. De VVD wil Johan Remkes als nieuwe informateur, bevestigen bronnen na berichten van RTL Nieuws. Als de Kamer akkoord gaat, volgt Remkes Mariette Hamer op. De bezetting met coronapatiënten in het ziekenhuis is iets afgenomen. Er liggen nu 643 mensen met corona in het ziekenhuis. Bijna 30 minder dan gisteren. Het weer. Morgen in het noorden veel bewolking. Maar in de rest van het land schijnt de zon regelmatig. Het wordt tussen de 19 en de 22 graden. is a dancer Yeah, I heard on the radio That she always go harder Cause she keeping you on your toes And she's perfectly focused She's lost in the moment Ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah you got that left, right, left to leave. I'm coming back for more. You got that step by step. When you come out on the floor, you got that. Ooh, no, no, no, no, no. You got that. Ooh, no, no, no, no, no. You got that. Body, let's rock it, let's put it all on ya.